Voorwaarde is dat er niemand wordt ontslagen... en dat ze flexwerkers krijgen blijven doorbetalen. Op die manier wil het kabinet faillissementen en massa-ontslagen voorkomen. Koolmees roept bedrijven op verantwoordelijk om te gaan met de regeling... en om die alleen aan te spreken als het echt nodig is. De minister deed verder een beroep op particulieren om de sportschool, muziekles en de huishoudelijke hulp niet de deur uit te doen, maar gewoon door te betalen. Kinderombudsvrouw Kalverboer roept op om kinderen die hun huiswerk thuis niet maken naar school te laten gaan. Zo moet de veiligheid voor kinderen in de thuissituatie verbeteren. Kalverboer vermoedt dat in veel gezinnen de spanning oploopt nu de kinderen niet naar school kunnen. Zo'n 15 van de kinderen maakt het huiswerk niet. En dat kan volgens de ombudsvrouw een teken zijn dat er iets mis is in de thuissituatie. Ze denkt bijvoorbeeld aan huiselijk geweld of verwaarlozing van de kinderen. Meldmisdaad Anoniem heeft tientallen tips ontvangen van mensen die overtredingen zien van de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om coronaparties die in cafés worden georganiseerd. Ook maken meldingen van kroegen die stamgasten via de achterdeur binnenlaten en bijvoorbeeld sportscholen of nagelstudio's die open blijven. Het meldpunt waarschuwt dat tips over groepjes mensen die geen afstand tot elkaar bewaren niet de bedoeling zijn. Daar zijn de gemeente en de wijkagent voor. Het weer nog op veel plaatsen zon. In de loop van de dag ontstaan overal stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden.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 Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh. Calling you when I feel alone We called a truce not long ago Why you missing my good intentions?